in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar ZFM. noches que aún no llegan yo. A te pido Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.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 Of ook zij zijn omgekomen is nog niet bekend. Kaczynski zou vandaag in Katyn een herdenking bijwonen van de 17.000 Poolse militairen... die in 1941 werden vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het vliegtuig van Kaczynski stortte neer bij de landing. Het Amerikaanse leger heeft de troepentransporten naar Afghanistan vanuit Kirgizië opgeschort. Er wordt nu vanuit Kuwait gevlogen. De vrachttransporten vanaf de Amerikaanse basis in Kirgizië gaan wel gewoon door. De basis ten noorden van de hoofdstad Bishkek is een belangrijk steunpunt voor de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Vorige maand alleen al werden via de basis 50.000 militairen vervoerd. Deze week werd in Kirgizië het bewind van de pro-westerse president Bakiev met geweld omvergeworpen... De nieuwe interimregering heeft gezegd dat Amerikanen in ieder geval tot het einde van de huurperiode in juli op de basis kunnen blijven. Rotterdam neemt extra maatregelen om de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni zonder problemen te laten verlopen. Daarmee hoopt burgemeester Abu Talib chaotische toestanden zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen. Een van de maatregelen is dat er in de stembureaus een verplichte looproute naar de stemhokjes en de stembus komt. Ook komen er stadswachten in de stembureaus waarbij de gemeenteraadsverkiezingen meerdere mensen tegelijk in de stemhokjes stonden. Ook wordt er voor de leden van de stembureaus een dag- en een avondploeg ingesteld. De personeelswisseling moet voorkomen dat er door vermoeidheid verkeerd wordt geteld. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart waren er onregelmatigheden in de stembureaus en gingen veel mis bij het tellen van de stemmen. Een aantal dagen na de verkiezingen besloot Rotterdam alle stemmen te hertellen. Het weer zonnig, maar fris. Blijft de hele dag droog.